Volgens de ACM is de energiemarkt vaak veel te ingewikkeld. De keuze is enorm. Je moet eigenlijk een gok nemen over wat er in de toekomst met de energieprijzen gaat gebeuren. En dat weet niemand de bedrijven die weten natuurlijk wel wat goed is. Wat hun beste contracten zijn, wat het beste past bij een consument. En moeten de consument daar eigenlijk meer bij helpen. De ACM wil dat de politiek gaat kijken naar andere regels om mensen beter te beschermen tegen te hoge energieprijzen. De oorlog in Oekraïne had, als het aan president Trump ligt, jaren geleden al opgelost kunnen worden. Dat zei hij na gesprekken met Rusland. But today I heard, oh, we weren't invited. Well, you've been there for three years. You should have ended it three years. You should have never started it, you could have made a deal. This could have been settled very easily. Just a, a half, a half-baked negotiator could have settled this ago. Hij zei ook dat nog maar 4% van het Oekraïense volk achter hun president Zelensky staat. Dat is trouwens niet waar, dat is 53%. Volgens Zelensky leeft Trump in een bubbel van Russische desinformatie. En Kentucky Fried Chicken, beter bekend als KFC, verhuist zijn hoofdkantoor uit Kentucky. De wereldberoemde kipketen wil kosten besparen en kiest voor lagere belastingen in Texas. Het besluit komt als een klap voor de staat die het bedrijf zijn naam gaf. Ook op sociale media reageren mensen verbaasd verbaasd. I care about Kentucky Fried Chicken because that's my family history. It's a sad day for Kentucky. You take it out of Kentucky, you're taking the Kentucky out of the fried chicken. Is it now going to be called Texas Fried Chicken? This shit is just getting wilder, man. I can't get my head around this. Such a stupid move. Van de 100 medewerkers op kantoor in Kentucky wordt verwacht dat zij zich in het nieuwe kantoor in Texas melden, zo'n 1300 kilometer verderop. Het concern gaat wel met ze in gesprek over verhuismogelijkheden. Het weer, het is nog steeds droog.